Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak Viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik Voelde ze pijn, man. Neem er een van mij dan. En drink voor ze. Hij is proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me Anna, een veelbelovende jonge meid Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt Haar buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt Als ze kiest voor zichzelf is ze er wonder kwijt Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij zing een liedje voor me. Ja, en speciaal voor Sure Is Here, All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Goedemiddag dames en heren, het is weer 5 uur en het is het weekend in met Karim en Niels. Karim, wat eh, hebben we vanavond nog wat leuks of niet? Nee. Nee? Geen interviews vandaag? <laughs> Geen interviews vandaag. nee, we hebben alleen maar lekkere muziek vandaag en eh, mij en jou. Is al leuk genoeg toch? Ja, is altijd heel leuk. Een rustige uitzending vandaag. Een heerlijke rustige uitzending. We hoorde net Lange Frans en Telau. Het zing voor me. La la, la la la la la Oh, dat was de afkondiging. Dat was de afkondiging. Ik dacht zing voor me, ga voor je zingen. Nee. Oh. En eh, hiervoor hoorde u Mariah Carey met All I Want For Christmas. En tussendoor hoorde u nog Train met Hey Soul Sister. En dan gaan we nu luisteren naar uh, eh, Snow, Patrol, of Snow Patrol. Nee. Ja, jawel. Nou, een run van Snow Patrol. Ik had wel gelijk. Komt-ie. Rennen. next song. Come on, let's go. your boyfriend was a raw like me? Don't you wish your boyfriend was a fun like me? Don't you? Mm -hmm. Oh, don't you? Fight the feeling. Leave it alone. Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to play fair. Oh, you have to play fair. Oh, see, I don't care, but I know you ain't gonna share. Thank you very much. But don't you wish your boyfriend was a hub like me? Don't you wish your boyfriend was a free like me? Don't you? your boyfriend was a broad like me? Don't you wish your boyfriend was a flood like me? Don't you? Oh, do I know he loves you. I understand. I'd probably be just as crazy about if you were my girlfriend. lifetime. Maybe next lifetime. Possibly. Possibly. Want to American Pie van Madonna. Daarvoor hoorde de baseballs met Don't Ya. En on met Run. Heerlijke nummertjes. Echt heerlijk. En hoe zag jouw week eruit, Niels? Mijn week? Je week, ja. Nou, dat eh, zag er goed uit. Ja, ik doe... Gisteren waren, eh, zijn we dus met een hele groep eh, naar ja. Direct geweest in de patronaat. Wat was dat gezellig zeg. dat dus was zeker leuk. Echt leuk. En ja, dat was wel leuk. En gaan we vaker doen, denk ik. Dat soort dingen. Ja, ja, zolang wij... Eh, en de hele week naar school geweest. Geen stage hoeven lopen, omdat eh, de voetbal en zo, alles dat ligt eruit. Sneeuw, hè? Ja, ja, ja. Dus, eh, en hoe zag jouw week eruit, Karim? Ja, vooral lekker veel thuis zitten. Ik had, ik had een griepje. Dus, eh <clears throat> nee, dat schijn je niet. Ik ben weer beter. Gisteren ook lekker naar het patronaat. Alleen jammer dat je dan lekker laat thuis komt. En dan zo leuk vroeg weer... Verrot uit je bed moet komen. Ja echt heerlijk gewoon. <laughs> maar een andere vraag. Luister jij de of luister, nee, kijk je de Voice of Holland wel eens? Heel af en toe. Ja, je kent er waarschijnlijk wel één, één artiest. Of één iemand die, zeg maar, daar meedoet. Hij heeft heel veel tattoos. Ken je niet? Ja, die met die oorbellen. Ja, hij heeft ook <laughs> oorbellen, ja. Nou, die, ja, die ken ik al qua gezicht, zeg maar. Maar ik weet geen idee wie het is. zijn voornaam begint met een B.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 Just trust in me, like I, like I trust in you. And as long as we've been together, it should be easy to do. Oh, so just get yourself together, or we might as well say goodbye. zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is, vervel ik me nooit. Want zij, zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is fijn.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 haven't met you yet. Ja, dat was I Just Haven't Met You Yet van Michael Bublé. Daarvoor. daarvoor hoorde je? Eh, ben Sanders met If You Don't Know Me Right Now. Ja, en dan gaan we nu door naar de files, want het is redelijk druk op de wegen. Niels, take it away. Yes, there we go. Op da 1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afwit Soest en Hoeverlaken, 9 kilometer. Ja, en dan op, op de A2 tussen Amsterdam richting bos Tussen Breukelen en knooppunt Ouderijn 11 kilometer. De A10, ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Duivendrecht 5 kilometer. Ja, en daar neemt de filelengte nog eh, af. Dus dat is goed nieuws. En dan tot slot op de A10 richting Amsterdam, de Nieuwe Meer, richting Koenplein. Tussen Osdorp en knooppunt Koenplein 5 kilometer. Dat waren de files. Ja, de lange files uh, bij ja. onze omgeving. Ja, langer dan 5 kilometer inderdaad. Dus, Karim, wat gaan we nu horen? Ja, dat weet ik eigenlijk. Nee. We gaan naar het volgende nummer. Ja, <laughs> ga je weer die grap maken? <laughs> Net als vorige week maak je die grap ook. Oh. <laughs> Komt-ie aan hoor. Komt-ie. Het is trouwens een eh, One Republic, dat weet ik wel. I'm riding up the sailing by.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 Raku met Love You More. Daarvoor Westlife met You Raise Me Up. One Republic en All The Right Places. En eh, ja, zo ik na het nieuws eh, nog een uur met ons. Gezellig. Altijd gezellig, hè Niels? Sowieso. Kijk. En dan eh, ja, gaan we nog even iemand overvallen, zoals gewoonlijk. Ja, die is gisteren naar Direct geweest, die jongen. Ik ben benieuwd of hij... Eh, Hoe hij het vond. Ja, en of hij, of hij wakker is. Zal toch wel.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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het kabinet wil het nieuwe systeem voor langstudeerders volgend jaar invoeren. Studenten mogen een jaar langer doen over hun bacheloropleiding en een jaar langer over hun masteropleiding. Haalt een student dat niet, dan betaalt hij 3000 euro per jaar extra. Het nieuwe systeem gaat ook gelden voor mensen die nu al studeren. In verschillende steden hebben studenten gedemonstreerd tegen het hogere collegegeld en andere onderwijskwesties. In Amsterdam was veruit de grootste demonstratie, daar kwamen zeker 4000 mensen op af. Het protest verliep rustig. In onder meer Utrecht en Wageningen waren enkele honderden studenten op de been. Volgens de studenten zakt Nederland al jaren op de internationale kwaliteitslijsten... omdat er te weinig geld naar het hoger onderwijs gaat. Bij TNT wordt volgende week opnieuw gestaakt. Postbodes en postsorteerders leggen het werk woensdag neer. Deze week wordt al sinds woensdag gestaakt uit protest tegen het aantal mensen dat TNT gedwongen wil ontslaan. De staking van volgende week valt samen met een debat in de Tweede Kamer over de liberalisering van de postmarkt. De voorraad strooizout bij zoutproducent AxoNobel is nu al schaars. Dat komt door de vroege winter. Eerder deze week maakte de grootste producent Eurosalt al bekend dat er zuinig met strooizout omgegaan moet worden. De zoutfabrieken van AxoNobel draaien al een jaar op volle kracht. Maar van de 6 miljoen ton die jaarlijks wordt geproduceerd is zo'n 7% strooizout. De voormalige Kroatische premier Sanader is in Oostenrijk aangehouden. Sanader wordt in Kroatië verdacht van grootschalige fraude. Toen het parlement gisteren besloot om zijn onschendbaarheid op te heffen, vluchtte hij naar Oostenrijk. Sanader was tot vorig jaar premier van Kroatië. Het land staat onder grote druk van de EU om corruptie aan te pakken. Dan het weer. Vanavond en vannacht vanuit het noorden meer regen. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt 6 tot 9 graden.